1 uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Het aantal eerstejaarsstudenten op de universiteit is dit collegejaar flink gestegen. Met 8% tot bijna 52.000 studenten. Vorig jaar daalde de instroom juist. Volgens sommigen omdat de studiebeurs een lening is geworden... en dus minder jongeren het aandurven om te gaan studeren. Maar volgens de Vereniging van Universiteiten komt de stijging van dit jaar... doordat het aantal VWO'ers en internationale studenten is gestegen. De Tweede Kamer debatteert over stervenshulp aan mensen die hun leven voltooid vinden. Het was al duidelijk dat een meerderheid het kabinetsvoorstel steunt. De VVD vindt het van principieel belang dat mensen die hun leven voltooid vinden hulp kunnen krijgen. De partij vindt wel dat het per geval zeker moet zijn dat iemand die wil sterven niet onder druk is gezet. Het CDA, de SGP en ChristenUnie zijn fel tegen het plan. Extremisten hebben in het westen van Afghanistan zeker 30 burgers uit een dorpje ontvoerd en doodgeschoten. Het zou gaan om wraak voor de dood van een commandant. Hij kwam om het leven bij gevechten met het leger. Aan welke kant de extremisten staan is onbekend. Afghaanse autoriteiten denken aan een wraakactie van IS. België gaat zwartspaders aanpakken. Die hebben toegegeven dat ze geld achterhielden. Volgens de Belastingdienst hebben ze zwart geld gratis wit gewassen. De Belgische krant De Tijd meldt dat het gaat om 36 miljard euro. Steeds meer ouders volgen een korte EHBO-cursus, meldt het Rode Kruis. Het aantal deelnemers is gestegen van 9.000 in 2013 naar 65.000 nu. Tweederde doet mee aan de EHBO-workshop over baby's en kinderen. Daarin wordt aandacht besteed aan schaafwonden, bloedingen en verstikking. Voor de intensievere EHBO-opleidingen met een diploma loopt de belangstelling juist terug. Het weer, bewolking, op een aantal plekken ook zon en in het noorden mogelijk een bui. Door het 11 tot 14 graden. Morgen en overmorgen bewolkt, droog en vrij zacht bij 15 graden.